Kans op mist bij 9 tot 14 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met zon en vrijwel overal droog bij 21 tot 27 graden. En tot zover het radionieuws. Iets over 10. Een bijzonder fijne avond gewenst. Nog middernacht hoor je de beste soepoes, zoek, soca en salsa. Ik zou samen presenteer met Edric Kroes. Dit is Cadans van... Langstraat FM. by you. Eerste uur zit erop. Dadelijk het nieuws van de NOS. Gevolgd door Kanta Man in deel 2 van Weekend Radio's. Cadans van Langstraat FM. Tot zo. pa mache a sita yo Si yo de yedo an Fek si Sa ki pase lan nwit Le jouja konet tout sa Si ou ete ka gade sa Ou kepet vila Pa vini a si la de Pou lese jou pase si Ou tout sa ou te wela Choisi bie pou pe ali Ewald van Liemt met het radionieuws. Wanneer LTO-voorzitter Sjaak van der Tak volgende week gaat praten met stikstofbemiddelaar Johan Remkes, premier Rutte en een aantal kabinetsleden, stapt het bestuur van de LTO-afdeling Gelderse Vallei op. Dat staat in een appbericht van het bestuur aan afdelingsleden en de landelijke LTO-leiding. Farmers Defence Force en Agractie willen geen gesprek met Remkes, die ze als niet onpartijdig zien. Maar de LTO gaat alleen praten omdat premier Rutte heeft beloofd dat er geen taboes zijn. In de Amerikaanse staat Kentucky hebben de hevige overstromingen als gevolg van aanhoudende regen al het leven gekost aan zeker 16 mensen, waaronder ook een aantal kinderen. Het dodental loopt waarschijnlijk nog verder op. Er wordt ook meer regen voorspeld. De noodtoestand is al uitgeroepen in Kentucky. Dorpen staan onder water en rivieren zijn door het noodweer buiten hun oevers getreden. Bruggen zijn ingestort en de stroming neemt alles mee, zoals auto's. Veel huishoudens hebben al geen stroom meer. In Spanje is nu iemand overleden na een apenpokkenbesmetting, zo meldt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid aan de krant El Mundo. Het land telt al bijna 4300 besmettingen met het apenpokkenvirus, waardoor er 120 personen in het ziekenhuis terechtkwamen. Er was nog niemand aan overleden, nu is dus het eerste sterfgeval gemeld. In Nederland zijn nu 878 apenpokkenbesmettingen bekend, de meeste bij mannen die seks hebben met mannen, maar iedereen kan het virus oplopen. En in het Brabantse Loon op Zand zijn een 91-jarige vrouw en haar zoon met de schrik vrijgekomen toen ze al rijdend in hun auto een dikke tak van een omvallende eikenboom op hun voertuig kregen. Volgens een politiewoordvoerder kwamen moeder en zoon er alleen met een paar schrammen vanaf. De Amerikaanse eik was ongeveer 80 jaar oud en had een lengte van zo'n 22 meter. Hoe de boom kon omvallen is niet bekend. Inmiddels is de eik opgeruimd en kan het verkeer weer rijden. Het weer helder en droog bij komende nacht 9 tot 14 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind met kans op nevel of mist. Morgen wordt het wisselend bewolkt met zon en vrijwel overal droog bij 21 tot 27 graden. En tot zover het radionieuws. Info en hits. bile tuma ye ya ya ya. ntango iso moto atondaka bolingo te nalingi yo mingi mponga tika yo kende mponga likambo yango nasekele nyonsongo luka nanu solutio na probleme oyanga kumba bolingo na ngai lokola mwana moke akolela po etikali se bolingo ya seko ezala batitinga na nzela yango efesi ndingisala bato po balobotanga Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Voor het eerst sinds de oorlog in Oekraïne hebben de twee buitenlandministers Lavrov van Rusland en Blinken van de VS telefonisch met elkaar gepraat. Die laatste zou volgens persbureau AP hebben gezegd dat de Russische